1 uur. Mariette Krol met het RIA-leider Samsom vindt dat Nederland bereid moet zijn om ieder jaar 30.000 legale vluchtelingen uit Turkije op te nemen. Dat is veel minder dan het afgelopen jaar, toen waren het er 60.000, zei Samsom in het Radio 1-programma Met het oog op morgen. De PvdA-leider wees erop dat in de jaren 90 ook jaarlijks tienduizenden mensen naar Nederland kwamen, vooral uit Joegoslavië. We willen een beheersbare stroom die kleiner is dan het afgelopen jaar... in ruil voor het stoppen van die illegale stroom, zei hij. Volgens Samsom is coalitiepartij de VVD het roerend eens met hem over deze aanpak. De PvdA zei eerder al dat er een luchtbrug moet komen... om vluchtelingen vanuit Turkije naar Europa te brengen. In Brussel zijn bondskanselier Merkel, de Turkse premier Davutoglu en premier Rutte nog steeds in gesprek. Ze bereiden de EU-top met Turkije voor die de komende middag om half één moet beginnen. De drie politici moeten het eens worden over een plan om een einde te maken aan de vluchtelingenstroom naar West-Europa. In november is Turkije al 3 miljard euro beloofd om onder andere harder op te treden tegen mensensmokkelaars en om vluchtelingen die de overtocht naar Griekenland al hebben gemaakt terug te nemen. Bij de voorverkiezingen in de Verenigde Staten heeft de republikeinse presidentskandidaat Marco Rubio op Puerto Rico de meeste stemmen gekregen. Daardoor heeft hij zijn kansen bij de voorverkiezingen in Florida vergroot, zeggen deskundigen. De kandidaat die in Florida later deze maand de meeste stemmen behaalt... wint alle gedelegeerden van die staat. Rubio had de steun van de Puerto Ricanen hard nodig... want bij de verkiezingsrondes in andere staten deed hij het tot nu toe niet erg goed. Het weer wisselend bewolkt en enkele buien, soms met sneeuw.